Gert Kluk met het NOS journaal. De mensenrechtenorganisatie Terre des Om heeft duizend volwassenen... onder wie 20 Nederlanders betrapt op een poging tot kindersekstoerisme. Onderzoekers van de organisatie deden zich voor als een Filipijns meisje... dat via een webcam bereid was tot seksuele handelingen. De internetgebruikers die erop ingingen zijn gefilmd... en dat materiaal is vandaag onder meer voorgelegd aan de Nederlandse politie. Of het onderzoek leidt tot vervolging is nog niet duidelijk. Mogelijk kan de manier van werken van Terresom als uitlokking worden gezien. In dat geval is het juridisch lastig om vervolging in te stellen. In Russische steden hebben nationalisten gedemonstreerd tegen migranten. Onder meer in Moskou en Sint-Petersburg en Kazan gingen demonstranten de straat op. Volgens de betogers zijn de buitenlanders vaak criminelen en pakken ze banen af. Vooral migranten uit de Caucasus en Centraal-Azië worden door de nationalisten gehaat. In Rusland is het vandaag Eenheidsdag, een feestdag die tolerantie moet stimuleren. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als jonge mensen tegen tolerantie. En in Moskou werden zo'n 30 mensen gearresteerd, onder meer voor het gebruik van nazi-symbolen. De Britse supermarktketen Tesco gaat bij de kassa's in honderden tankstations gezichten van klanten scannen om ze persoonsgerichte reclames te kunnen tonen. De techniek doet denken aan de film Minority Report... waarin acteur Tom Cruise door reclamezuilen persoonlijk wordt aangesproken. In eerste instantie wordt de testscantechniek toegepast... in 450 tankstations van Tesco... maar het is volgens het bedrijf de bedoeling dat de gezichtscans... op termijn in zoveel mogelijk supermarkten worden gebruikt. De beelden van de gezichten van de klanten worden niet opgeslagen... benadrukt het bedrijf dat de techniek heeft ontwikkeld. Het weer opklaringen vanuit het zuidwesten. Vanavond en vannacht in het noordwesten en noorden een enkele bui. Morgenochtend even zon, maar vanuit Zeeland gaat het opnieuw regenen. De wind draait naar zuid en neemt toe tot matig of hard. En het wordt morgenmiddag 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen knop het Watergasmeer en Muiden 4 kilometer aan ongeluk. Bij Muiden zijn daardoor twee rijstroken dicht. Op de andere rijbaan richting Amsterdam staat 2 kilometer bij Muiden. Dan de A9 richting Diemen, 5 kilometer tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen. De ring Amsterdam A10 tussen Oud-Zuid en Amsterdam Business Park 3 kilometer. A13 richting Rotterdam 2 kilometer voor de afrit Roodreis. A15 en 15 bij Spijkenisse. Uh, eh, 5 kilometer. En verderop bij Verknopend Vaalplein de 4. En nog een stuk verderop richting Gorkum staat 4 kilometer bij Sliedrecht West. A20 in de richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. En verderop bij Moordrecht staat 5 kilometer. En de richting Hoek van Holland. Daar staat tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. Een stuk verderop bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer file.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 Then tomorrow gonna rebel and a stunner, on haunt them everywhere, saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot gunning for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota.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 Liefde om je hart te luchten, een oceaan. Alleen van mij, een oceaan om te verzuipen van mij. Alleen van mij. walk far from Text TV op kanaal 45. many hearts are broken. A lover's promise never came with a maybe.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 night